En ik ben Fred Kansberg, presentatie. Ik ga u nu trakteren op twee organisten. Allereerst Earl Grant en daarna Jimmy Smith. Earl Grant heeft jaren geleden op Brunswick een plaat uitgebracht. Soms met vreselijke nummers. En dat kunt u direct dan ook, denk ik, ook wel een klein beetje gaan horen. Van de LP Beyond the Reef laat ik als eerste horen het eh, prachtige nummer moet Indigo. If you treat me right, Daddy, I'll stay home. Fine and Mellow uit de film Lady Sings the Blues... naar het roerige leven van zangeres en legende Billie Holiday. We gaan nu heerlijk door met een ander nummer en dat is een nummer van Ron Carter. Maar voordat het zover is wilde ik u wat vragen. Ik ben al tijden op zoek naar een video of een dvd van de film Lady Sings the Blues... waarin eh, eh, u net ook hoorde Diana Ross en die treedt er ook eh, in op. Mocht u dat weten... Bel me dan even 5730393. Bedankt alvast. We gaan nu luisteren naar Ron Carter en het nummer Beck's Groove. CFM Jazz. Vandaag met Fred Roosberg presentatie. En volgende week zondag, dan gaan we natuurlijk allemaal weer naar het bekende jazzpaleis. De Krocht hier in Zandvoort. Want dan treedt niet minder op dan Jesse van Ruller. Een beroemde gitarist. Half drie. En zorg dat u op tijd daar bent om kaartjes te kopen. Of u kunt dat ook van tevoren doen. Moeten we even kijken. Op, eh, via internet kunt u dat bekijken, het hele programma. En ook in de krant. We gaan nu heerlijk door met Louis Armstrong en Oscar Peterson. En het nummer is Making Whoopie. Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice. The groom is nervous. He answers twice. It's really killing that he's so willing to make you whoopee. Now picture a little loveness down where the roses cling. Picture the same sweet loudness. Think what a year can bring. Yes, he's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sews. But don't forget, folks, that's what you get, folks for making whoopee, Mm, another year, maybe less. What's this I hear? Well, can't you guess? she feels neglected, and he's suspected. I'll make and whoopee. Yeah, she sits alone most every night. He doesn't phone, he doesn't write. He says he's busy, but she says, Is he? He's making whoopee. much money. Only five thousand per. Some judge who thinks he's funny says you'll pay six to her. <clears throat> he says, Now, judge, suppose I fail say, Budge, right into jail. You better keep her. I think it's cheaper than making whoopee. Yes, yeah, you better keep her. Daddy, I think it's cheaper. motorii beșle, a ne peștea gelem eu. Asta ma ai pandlema, trincale șoltara eu. Dui mare mai e cu cel mai, se grate alem, memotava, memotava, moro. te dica. Oj si parljiv, si panda di, triber se nakena. Me vilem te vla, te ni bisarabla. Želimara po vašaru joj joj Lilja pese lolo šali joj joj Astar cehla emanuşa İncar dela ay panlela Astar cehla emanuşa İncar dela ay panlela luisterde naar een sterk optreden van Saban Banramo, een Roma-zigeunerlegende, gevangen gezet onder het communistische regime in het voormalige Joegoslavië, maar later weer optredend op allerlei festivals. Een man die voor sfeer kan zorgen. En een andere band, ook eh, goed bekend, het is het Rio van Rosenberg. Zij hebben ook overal opgetreden en laat hen maar eens even swingen. luisterde naar het grenzeloze debuut van pianist, een Italiaanse pianist en ook Parijsnaar, hij woont in Parijs, Nicola Sergio met Labirinto della Fate van de CD Symbols. We gaan weer eens door met het Rosenberg trio. Ze zijn hier eh, erg bekend in Nederland, treden overal op en hebben een heerlijke swing. Laten we gaan luisteren naar prachtige, ziegheunerachtige muziek, maar dan in een Engels jasje. Honeysuckle Rose.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 Toen de agenten even later nog maar één man zagen lopen op de kade, sloegen ze alarm. Duikers van de brandweer wisten de zeeman uit het water te halen. Hij overleed in het ziekenhuis. Zo'n 400 mensen hebben vannacht een wandeltocht gemaakt van Rotterdam naar Den Haag om geld op te halen voor slachtoffers van seksueel geweld in Congo. Volgens de stichting Vluchteling die de wandeltocht organiseerde is tot nu toe bijna 100.000 euro opgehaald. Congo is al jaren het toneel van bloedige conflicten. De strijdende partijen maken zich onder andere schuldig aan verminking en verkrachting. In Israël en de Palestijnse gebieden wordt met spanning een besluit afgewacht van de Israëlische regering over de bouwstop op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnse president Abbas dreigt te stoppen met de vredesonderhandelingen als Israël doorgaat met bouwen in bezet gebied. Verwacht wordt dat de Israëlische minister van Defensie, Barak, premier Netanyahu adviseert de bouwstop met zeker twee of drie maanden te verlengen. In het zuiden van Italië heeft de politie een maffiabaas opgepakt. Het is de 32-jarige Franco di Bergolis. Hij geldt als een van de hoogste bazen van de maffia in de zuidelijke regio Apulië. De mafioso hangt nog een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd wegens moord. Hij was sinds 2008 op de vlucht. Bij de ingestorte mijn in Chili is de reddingskooi aangekomen die de 33 gevangen mijnwerkers omhoog moet halen. Als het gat dat nu wordt geboord groot genoeg is, zullen de mijnwerkers één voor één naar boven worden getakeld. De Chileense regering denkt dat dit op zijn vroegst eind oktober kan gebeuren. De mijnwerkers zitten al sinds begin augustus vast op zo'n 700 meter diepte. Het weer is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. In het noorden en het zuiden.